4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal praat al sinds vanochtend over het kabinetsplan om hulp toe te staan aan mensen die niet meer verder willen, ook al zijn ze niet ziek. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar een groot deel van de oppositie is tegen. SGP-leider Van der Staaij heeft voor het eerst in zijn 18-jarig Kamerlidmaatschap een motie van afkeuring ingediend, samen met de ChristenUnie. Bij een luchtaanval op een dorp in de Syrische provincie Idlib zijn rond de 20 doden gevallen. Onder de doelen die geraakt werden was ook een school. Zeker zeven kinderen en een onderwijzer zouden bij de aanval om het leven zijn gekomen. De provincie Idlib staat onder controle van opstandelingen. Er zijn geregeld aanvallen van de Syrische en Russische luchtmacht. Het OM heeft in hoger beroep opnieuw levenslang geëist tegen twee broers die drie roofmoorden hebben gepleegd in Drenthe. Ze schoten vier jaar geleden een man van 55 uit Dwingelo dood die zijn hond aan het uitlaten was. Een half jaar later wurgden ze een bejaard echtpaar uit Exlo. Omdat de rechtbank vorig jaar geen levenslang maar 30 jaar oplegde, ging het OM in beroep. In Frankrijk zijn agenten opnieuw de straat opgegaan om te demonstreren tegen hun werkomstandigheden. In Parijs is een grote protestmars en ook in andere steden gaan agenten de straat op. Ze vinden dat ze niet genoeg bescherming krijgen tegen het geweld waar ze mee te maken krijgen. Ook zijn ze boos over de vele overuren die ze maken sinds de terreuraanslagen in Frankrijk volgens de Franse autoriteiten is het illegale vluchtelingenkamp bij Calais leeg. Maandagochtend begon de ontruiming van het kamp waar zo'n 6500 vluchtelingen zaten. Ze zijn met bussen naar opvanglocaties op andere plekken in Frankrijk gebracht. Om de ontruiming rustig te laten verlopen werden honderden agenten ingezet. Het weer, toenemende bewolking en in het noorden kans op een buit is 11 tot 14 graden. Morgen en overmorgen bewolkt, droog en vrij zacht. Een graad of 15. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staat eh, nu een tiental files. De avondspits begint daar zonder al te grote problemen. Wel is er een ongeluk gebeurd ten zuiden van Rotterdam op de A15 vanuit Europoort. Tussen de Botlektunnel en Pennis staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is drie kwartier. kan het beste voor de parallelbaan kiezen. A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat tussen Vlaardingen-Oost en het Benelux daardoor 3 kilometer file.